Tjepkema met het NOS Journaal. De democratische presidentskandidaten Joe Biden en Bernie Sanders... zijn in Amerika de grote winnaars op Super Tuesday. Biden staat in acht van de veertien staten waarvoor verkiezingen zijn gehouden op winst... maar de staat met de meeste gedelegeerden, Californië, gaat naar zijn rivaal Sanders. En die won ook in drie andere staten. Miljardair Michael Bloomberg lijkt de grote verliezer. Hij won geen enkele staat. Eurocommissaris Timmermans wil lidstaten kunnen bestraffen als ze te weinig doen om de klimaatdoelen te halen. Dat blijkt uit de Klimaatwet die hij vandaag presenteert. Als hij niet kan ingrijpen is Europa in 2050 mogelijk niet klimaatneutraal, zegt Timmermans. Dat doel werd in december afgesproken door de meeste EU-regeringsleiders. Maar alle landen moeten ermee akkoord gaan. Binnen het Europees Parlement leidt het voorstel tot kritiek. Opnieuw zijn er in China minder nieuwe besmettingen met het coronavirus geteld. Er waren 119 nieuwe patiënten, dat is een nieuw laagste record. In andere landen die zwaar zijn getroffen, zoals Zuid-Korea en Japan... stijgt het aantal patiënten nog steeds. In Japan houdt de regering er nu ook officieel rekening mee... dat de Olympische Spelen misschien moeten worden uitgesteld. Het aantal doden na twee tornado's in Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee is opgelopen tot 25. Ook zijn er tientallen gewonden en honderden mensen zijn dakloos geworden. De ravage is groot. 40 gebouwen in Nashville hebben schade of zijn ingestort. Reddingswerkers zijn in het puin nog op zoek naar lichamen. Steeds meer elektriciteit wordt opgewekt uit duurzame bronnen. Vorig jaar werd in Nederland bijna een vijfde meer groene stroom opgewekt. Dat kwam volgens het CBS vooral doordat er meer zonnepanelen zijn geplaatst. Het grootste aandeel in groene stroom komt nog altijd van windmolens, bijna de helft. Het weer, wolkenvelden met wat opklaringen en op de meeste plaatsen is het droog. Het is 1 tot 4 graden. Later vandaag af en toe zon en vooral vanmiddag kan er in het binnenland een bui vallen bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeers. Dit mooi van de ANWB. In Noord-Holland valt het reuze mee met eh, de files. Alleen op de A7 richting Amsterdam tussen Hoorn en Purmerend heb je 5 minuten vertraging. Maar in Flevoland op de A6 vanuit Lelystad naar Amsterdam staat het goed vast tussen Almere stedenwijk en knooppunt Muidenberg.